Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Peru zijn ruim 100 toeristen vrijgelaten die 28 uur lang werden gegijzeld. Ze werden vastgehouden op een boot in het Amazonegebied door een lokale bevolkingsgroep. Die vindt dat de overheid de gevolgen van een olielek niet goed aanpakt. Het plan was om de toeristen een week te gijzelen als er geen oplossing zou komen. Maar na bemiddeling van een ombudsman zijn de gijzelaars toch vrijgelaten. Onder hen waren enkele tientallen mensen uit het buitenland, waaronder de VS en Spanje. De demonstratie komende zondag in Amsterdam tegen het kabinet gaat niet door, meldt de organisatie. Aanleiding is het inreisverbod voor de Britse complotdenker David Icke... die bij de betoging een toespraak zou houden. De organisatie zegt dat het geen zin heeft om dat besluit bij de rechter aan te vechten. In Frankrijk is een rechtsradicaal parlementslid geschorst... die wordt beschuldigd van racistische opmerkingen in een debat. Daarin ging het over migranten op de Middellandse Zee. Toen een zwarte linkse parlementariër aan het woord was... riep de rechtse politicus iets over terugsturen naar Afrika... Hij zei dat hij daarmee doelde op het schip met migranten... maar de linkse parlementariër sprak van racisme. Het rechtse parlementslid is nu voor twee weken geschorst. In de VS kan dit weekend de grootste jackpot ooit vallen. In de Powerball-loterij is de hoofdprijs nu 1,6 miljard dollar. Net iets meer dan het vorige record uit 2016. Vanavond is er weer een trekking. De kans om de hoofdprijs te winnen is volgens de organisatie 1 op 292 miljoen. Wie een lot heeft, moest eerder al kiezen wat er met het geld moet gebeuren. Het hele bedrag krijgen over een periode van 30 jaar of een eenmalige uitkering... En dat komt neer op ongeveer een half miljard dollar. Het weer. Brede opklaringen met alleen in het noorden en noordwesten kans op een bui. In het binnenland kans op mist.